Die parlementaire onderzoekscommissie bekijkt de oorzaken van de financiële crisis. Teulings vindt niet dat zijn Centraal Planbureau het kabinet pas in een laat stadium heeft geïnformeerd over de toekomstige problemen. Doordat mensen reageren op de voorspellingen veranderen de omstandigheden weer en onder meer dat maakt het lastig, zei de directeur van het CBB. Minister Eurlings heeft op de A12 twee nieuwe spitsstroken in gebruik genomen. De spitsstroken liggen tussen het knooppunt Gouwen en Zoetermeer in beide richtingen. Ze zijn 11 kilometer lang. Met de wegverbredingen krijgt het verkeer op de A12 in de spits en op andere drukke momenten een derde rijstrook. Met de bouw werd begonnen in augustus 2008. In de Haitiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de nasleep van de aardbeving tientallen mensen doodgeschoten. Volgens de politie zijn het plunderaars die deel uitmaken van gewapende bendes. De hulpverlening verloopt nog steeds moeizaam. Er is vooral nog een groot gebrek aan water en medicijnen. Tot nu toe zijn 70.000 doden begraven. Ze zijn neergelegd in massagraven en geschat wordt dat nog enkele tienduizenden slachtoffers onder het puin liggen. In Afghanistan zijn gewapende Taliban-strijders vanmorgen doorgedrongen tot het zwaar beveiligde hart van Kabul. Doelwit van de aanval waren overheidsgebouwen en het Serena Hotel, waar veel buitenlanders logeren. Volgens de Afghaanse president Karzai is de situatie nu weer onder controle. Bij de aanval waren zo'n 20 Taliban-strijders betrokken. Sommigen droegen bomgordels. Er zijn doden en gewonden. Rond de jaarwisseling zijn 770 mensen gewond geraakt door vuurwerk. Dat is een daling van 30 vergeleken met twee jaar geleden. Niemand kwam door het vuurwerk om het leven. De vuurwerkcampagne stond deze keer stil bij het gevaar slachtoffer te worden van andermans vuurwerk en ook werd gewaarschuwd voor oogletsel.